Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Frankrijk wil geen enkele relatie aanknopen met de Taliban. Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken op de televisie. De Taliban zeiden dat ze sommige buitenlanders en Afghanen vrij zouden laten vertrekken... en zeggen dat ze een inclusieve regering zijn. Maar ze liegen, zegt de minister tegen de pers. Frankrijk weigert deze regering te erkennen, aldus de minister. Tegenstanders van het woonbeleid gaan vandaag de straat op in Amsterdam. De betogers spreken zich met het woonprotest uit tegen de volgens de organisatie kolossale wooncrisis in ons land. Ze willen aandacht voor jarenlange wachtlijsten voor huurhuizen, huizenprijzen en het aantal daklozen. Het woonprotest werd weken geleden al aangekondigd. Gisteren demonstreerden door heel Nederland tienduizenden mensen tegen de sluiting van de evenementensector. In de dierentuin van Atlanta in de Verenigde Staten zijn zeker 13 gorilla's positief getest op het coronavirus. Waarschijnlijk zijn ze besmet geraakt via een verzorger, ondanks dat hij volledig gevaccineerd was en een masker en handschoenen droeg. De besmetting werd opgemerkt omdat de gorilla's aan het hoesten waren en weinig eetlust hadden. De dierentuin zegt dat bezoekers geen kans maken besmet te raken via de apen. Daarvoor zitten ze te ver weg van het publiek. Het ongeluk met een vliegtuig in India vorig jaar augustus is veroorzaakt door menselijke fouten. 21 mensen kwamen daarbij om, onder wie de piloten. Het regende hard tijdens de landing, waardoor het toestel van de baan slipte. Volgens de onderzoekers hebben de piloten de procedures voor een landing tijdens slecht weer niet gevolgd. Het weer vanmorgen bewolkt, in de middag kans op een bui. Het is een graad of 20. Maandag verandert er weinig aan het weerbeeld.